Clemens Peters met het NOS-journaal. De man die gisteren een Franse politiecommandant en zijn vrouw doodde... heeft ook een dreigvideo gemaakt. Daarin kondigt hij aan dat er de komende tijd meer geweld wordt gepleegd. De video van ruim 11 minuten is online gezet door het persbureau van IS, Amak. Volgens Abala wordt het WK voetbal in Frankrijk een kerkhof. De politie heeft in het huis waar de man de politiecommandant doodde... een lijst met potentiële slachtoffers gevonden. Onder wie journalisten, rappers en politiemensen. Nederland en Uruguay organiseren over een maand een internationale homoconferentie in de hoofdstad Montevideo van Uruguay. De bijeenkomst zal in het teken staan van tolerantie ter herdenking van de aanslag in Orlando. Volgens minister Koenders komen er meer dan 200 overheden en activisten van over de hele wereld naar de conferentie. Uruguay was het eerste land in Latijns-Amerika dat het homohuwelijk invoerde. De vierdaagse pilotenstaking die morgen eindigt kost Air France meer dan 40 miljoen euro, heeft topman Gagui gezegd. De afgelopen dagen viel door de staking ruim 20 van de vluchten uit. Air France verwacht dat morgen vrijwel alle vluchten kunnen doorgaan. De Franse piloten verzetten zich tegen bezuinigingen en een gepland loonoffer van 2 Bewoners van een huis in Landsmeer hebben deze maand tot twee keer toe een zak ecstasy-pillen op de deurmat gevonden. Hun adres stond als retouradres vermeld op de envelop. De bewoners van het huis wisten van niets, meldt regionale omroep NH. De politie denkt dat de afzender willekeurige retouradressen op de enveloppen zet. Het is onduidelijk waarom de verzenders van ecstasy-pillen dat doen. Het weer. Vanavond minder buien. Morgen is er af en toe zon, maar in de loop van de dag ontstaan er ook weer felle buien.